uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Servië heeft een groot aantal tanks en andere wapens naar de grens met Kosovo gebracht, zeggen de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben Servië opgeroepen om zich terug te trekken. Servië en Kosovo liggen al lang met elkaar overhoop. Kosovo is een voormalige provincie van Servië, maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk. Wat Servië nooit heeft erkend. Vorige week leidden de spanningen verder op. Inwoners van New York hebben het advies gekregen om thuis te blijven... in verband met zware regenval en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. In de stad is de noodtoestand uitgeroepen. De gouverneur noemt het extreem gevaarlijk om naar buiten te gaan. Ongeveer 23 miljoen mensen zijn getroffen door het noodweer in en rond New York. In een woning in Leeuwarden is een explosief vannacht gevonden. Agenten kregen aan het eind van de avond een melding dat er mogelijk een explosief in het huis zou liggen. En dat bleek inderdaad ook zo te zijn. Omliggende huizen werden ontruimd en de explosieve opruimingsdienst kwam erbij. Die heeft het voorwerp meegenomen. Er was niemand in het huis in Leeuwarden aanwezig. Er is daarom ook niemand aangehouden. Sweet Dreams is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De film over een suikerfabrikant op een Indonesisch eiland... in de nadagen van het kolonialisme won zes Gouden Kalveren. Actrice Renee Soutendijk won voor haar hoofdrol in de film het Gouden Kalf voor Beste Acteur. Het was de tweede keer dat ze die prijs won. Verder kreeg Sweet Dreams de prijs voor beste bijrol, regie, camera en ook costume design. Het weer, het is droog met in het zuiden plaatselijk wat mist bij een graad of 9. Overdag is het bewolkt, maar ook af en toe zon. Het blijft droog en het wordt in de middag zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Xbox, and I'm more than tired. Mm, but the way you play your game ain't fair. I picture the fool that falls in love with you. Oops, oh, she's an old Well, just spoke to she know. Ooh, I've got some news for you. <laughs> yeah, go on and tell your little boy See you. and still and cheat. Trying to keep ya, trying to please ya. Just being in love with your ass ain't cheap. Nah, I picture the fool that falls in love with you.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 only you I want. Baby, I'm calling. Only you I'm calling. Baby, I'm calling. Only you I'm calling. Baby, I'm calling. Only you I'm calling. i you Every other guy they lie. I blow the Mandela, you know. See everything don't go, you know.